Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Hongarije ziet het niet zitten dat Mark Rutte secretaris-generaal van de NAVO wordt. De Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat zijn land niet iemand kan steunen die Hongarije op de knieën wilde krijgen. Het land voerde drie jaar geleden wetten in die homopromotie verbiedt. Rutte was daar heel kritisch over en zei dat Hongarije niets meer in de EU te zoeken had. Alle 31 NAVO-landen moeten het eens zijn met de kandidatuur van Rutte. Het is onduidelijk of Hongarije nog van mening gaat veranderen. De VS wil dat Israël zorgt voor een extra grensopening in de Gazastrook... en meer hulp daar gaat toelaten, dat zegt de Amerikaanse minister Blinken. Blinken sprak erover met de Israëlische minister Gans, die op bezoek is in Amerika. Ook hebben ze het gehad over de onderhandelingen over een staakt het vuren van zes weken tussen Israël en Hamas. De Tweede Kamer wil niet zomaar extra geld geven aan de Nederlandse spoorwegen... om duurdere treinkaartjes te voorkomen omdat de NS verlies leidt, wil het volgend jaar mogelijk de prijs voor een treinkaartje verhogen met 10%. De NS moet van de meeste partijen eerst kijken of het zelf in de begroting kan snijden. Peter Gillis zou al zijn vakantieparken willen verkopen, meldt Omroep Brabant. De beruchte ondernemer, je kent hem misschien van de reality-serie op SBS... is volgens de omroep al in gesprek met bedrijven die de parken over willen kopen. Gillis komt niet door het Bibop-onderzoek dat gemeenten laten doen om te voorkomen dat een bedrijf wordt gebruikt voor criminele activiteiten. Het risico is bij Gillis te groot. En daar kan hij weinig meer aan doen, zegt deze journalist van Omroep Brabant. Daar kan je zich eigenlijk niet tegen verzetten. Nee, dat is bij veel andere eh, dingen die hem opgelegd worden, dwangsommen en boetes, eh, dan gaat het om vergunningen en zo. Die kan hij eindeloos aanvechten, dat doet hij ook eh, vaak. Maar dat is in dit geval niet mogelijk. Dus ja, als dat onderzoek er ligt, dan is het gewoon klaar op dat moment. Het Franse bedrijf Capfun zou interesse hebben in de parken van Peter Gillis.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 Beautiful people. You live in the same world as I do, but somehow I never noticed you before today. I'm ashamed to say, beautiful people, we share the same back door, and it isn't right never met before, but then we may never meet again. If I weren't afraid you'd laugh sitting right next to you. You may be beautiful people too. And if you take care of him, well, then maybe he'll take care of you. Cause all of the beautiful people do. Hmm. Ja, beautiful people. Dat geldt voor jullie allemaal thuis natuurlijk. Uh, eh. tussen heb en vloed, luisteren naar. Mijn naam is Charles Duivend. 12 eh, uur vannacht uh, nog heerlijke muziek. En wat dacht u van eh, de Chorus? Met die eh, heerlijke, ja, een beetje eh, nou, close harmony stemmetjes. Maar ook uh, unplugged vaak. Hè? Dat wil zeggen niet zo'n hele grote PA-installatie met veel kabaal erachter, maar heel bescheiden. En viooltjes natuurlijk. Ja, niet uh, viooltjes, geen bloemetjes, nee. Uh, viooltjes om, om mee te strijken, zeg maar. Say it's true. There's nothing like me and you I'm not alone Tell me krijg ik nog applaus ook, niet te geloven. <laughs> ja, uh, luisteraars, ik word bedreigd. Ik word gewoon bedreigd dat ik morgen persoonlijk doorgezaagd word. Dat is niet te geloven. Ik durf gewoon de studio niet meer in of uit eh, morgenochtend. Eh, maar dat is nou precies de reden dat die meneer dus ook een, een gebiedsverbod heeft. Want ja, die komt zomaar met een, met een kettingzaag en die zaagt je zo je kop eraf. Hè. <laughs> het is gewoon ongelooflijk. Nee, nee, nee, het is een heel vredelievend persoon gelukkig. En eh, ik draai zo nog een verzoekje voor hem. Als hij er nog een heeft, hoor, dan moet hij me maar eventjes berichten. Eh, om het goed te maken, zeg maar. Hè? Want ik heb hem beschuldigd dat hij eh, een gebiedsverbod heeft. Nou, dat heeft hij natuurlijk helemaal niet. Wat ben gek. Nou ja, goed. In ieder geval, hij, bedreigt me nou wel. Dus nou twijfel ik weer eigenlijk. zal ik het doorgeven? Zal ik aangifte doen? Ik, ik heb helemaal geen idee, luisteraars. Maar, ja, tussen app en vloed moet wel een beetje een serieus programma blijven natuurlijk allemaal easy listening music. Eh, deze is eh, voor mijn zoon Sander, maar die draagt hem dan weer op aan eh, Mark van Kralingen. En Mark van Kralingen heeft een bijnaam. De bijnaam is Ratje. En speciaal voor Mark van Kralingen... het nummer We Don't Talk van Ilse de Lange. Volgens mij een dochter van Jules de Korte, hè, toch? Ilse de Lange is een dochter van Jules de Korte, ja, dat klopt. that's falling between us is the loneliest sound that I've heard. How can we find forgiveness if we can't find the words when we don't talk? een ander koek, eh, luisteraars. Een eh, different koek is dat, ja. Ilse de Lange, When We Don't Talk. Prachtig nummer hoor, vind ik trouwens. Een eh, mooi verzoekje van mijn eigen, eigenste, oudste zoon, moet ik dan zeggen, Sander. maar die droeg die allemaal op. Hè. Aan meneer Van Kralingen met een bijnaam Ratje. Hoe die aan die bijnaam komt, weet ik niet. Of hij nou aan de deur zit te knagen af en toe. Of dat hij, ja, af en toe door de riool heen kruipt dat doen ratjes. Kan ik u wel iets over vertellen? Ik woon op de Kinheimweg in Bloemendaal. Nummer zeg ik niet, want dan staan jullie vannacht allemaal voor mijn deur. Dat moet ik niet hebben natuurlijk. Maar eh, eh, daar hebben ze de riolering, hebben ze daar pas, hebben ze, nou pas, zo weer een tijdje geleden, vernield zeg maar, laat de straat open. En toen had ik echt bezoek in de achtertuin eh, van ratten. Die liepen door mijn achtertuin te banjeren. Ik denk, nou, dat wordt hier toch geen plaag. Dat is een serieus verhaal hoor, dit uit heb mij natuurlijk dus een beetje uit mijn, mijn nek eh, klets af en toe. Maar dit is echt een serieus eh, verhaal. En, en het vreemde was, nou ja, veel vreemd is het ook weer niet natuurlijk. Maar toen, toen die riool was aangelegd en het was allemaal weer dichtgegooid, de straat dan en zo. Toen waren de ratten ook weer verdwenen. Dus die hebben wel op tijd eh, voor de terugweg gekozen. Dat moet ik dan wel weer de ratjes uh, allemaal nageven, luisteraars. welke had ik klaarstaan? hem al eerder gedraaid, vorige week meen ik, maar ik vind het zo'n mooi nummer.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 Paul die wil toch een beetje pit in de uitzending. Nou, dat mag hoor. Tussen zijp en vloed. Er kan van alles gebeuren. En dit is dat vloed, om het maar zo te zeggen. konden luisteren naar de man met het gouden stemmetje. Werd gezongen door de Time Bandits. En het was speciaal op verzoek van uh, Paul de Schouwer. Nou, er zijn nog veel meer eh, mannen met een gouden stemmetje. een van die mannen is David Gates. Eh, en die ga ik straks draaien. Maar eerst een nummer van die Alan Parsons Project. Old and Wise. En dan heb ik het over Colin Blundstone. Ook een gouden stemmetje. Speciaal voor Onno. eyes can see. There are shadows approaching. prachtig nummer. Old and Wise, Colin Blundstone, eh, eh, zijn bijdrage aan die Alan Parsons Project. Ik ga nog even een nummer opzoeken voor uh, Paul de Schouwer, want die is een, goede vriend van mij inmiddels geworden. We, we, hebben dezelfde inborst, schat ik zo in. En Paul, voor jou ga ik nog een nummer opzoeken van... Eh, nou ja, ik ga je gewoon verrassen. Eh, ik moet, ik hem, even, even opsporen. Dus hij komt, uh, hij komt naar het volgende nummer. Dus blijf nog even praten. Want dan, dan ga ik een heel speciaal nummer voor jou opzoeken. Speciaal voor onze Paul. Ja, ga ik doen. Nou, dan moet ik wel eventjes nog wat anders draaien. Want dan zitten de luisteraars thuis te wachten. En dan denken ze van ja, wat, nou, I'm on fire. Wat dacht je daarvan?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 Eh. Eh, nou, Paul de Schouwer, dan dacht je natuurlijk dat die Bruce Springsteen... dat dat het nummer was wat ik bedoelde. Nee, ik heb over heel wat anders. Luister. We gaan gewoon weer even met z'n allen naar de vorstin in Hilversum. Pendau Ballet voor de Barricade. Speciaal voor Paul de Schouwer. een beetje onweerbouw om moet je maar aan wennen, jongen. Af en toe is het rot weer gezand worden. she smiles, she shows the lines of sacrifice. And now I know what they're saying as our sun begins to fade. sing in the music of the blues. Ja, fantastische groep. Spendo Ballet. Ik ga dit speciaal eh, voor Paul de Schouwer. En ook voor zijn, eh, voor zijn liefje natuurlijk. Voor jullie samen, Paul. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Uh, luisteraars, waar gaan we voor? Nou, we gaan voor de Chain. Als het goed is tenminste. Als hij wil komen hoor. Ja, die heb ik al gedraaid. Heb ik ook al gedraaid. Nee, dit moet, ik moet eh, allemaal, nummers die ik al gedraaid heb, moet ik niet hebben. Cherish, die bedoel ik. Raak niet de verwarring, luisteraars, dat doe ik wel. Wordt tijd dat ik een straatje omgaan, denk ik. <laughs> Een luisteraar die het wel begrijpt. Let's take a walk together near the ocean shore. Hand in hand, you and I. Let's cherish every moment we have been given. For time is passing by. I often pray. side. If you receive your calling before I awake, could I make it through? time. The next life that Cool en Gang. Je moet het... Eh, het leven wat je leidt moet je, moet je in waarde schatten. En koesteren. Cherish. Geldt ook voor je liefde. Moet je ook koesteren. For as long as we both shall live, oftewel eh, voor zolang wij leven, elkaar gewoon eh, een beetje verwennen, een beetje liefde geven.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 And I will keep you safe and strong, shelter from the storm. No matter where it's dream is blue. voor mij betekent. Ik hou van jou. Ik hou van jou. Alleen van jou. jou hoort, Dana Winner. Ik ben een keer naar een concert van haar geweest... en dan eh, heb ik het over eh, het theater in Beverwijk... waar ze optrad. Ja, die dame die zingt ook van alles. Een eh, hele hoop covers natuurlijk. Er is ook een cover van Mary Maribel, als ik me niet vergis... die dat vroeger zong. En Gordon heeft het ook gezongen. En uh, nog... een weet die ander ook weer, die jonge jongen, eh, eh, Thomas Berger, die heeft het ook gezongen. Maar ik vind, eh, zoals Dana Winnen dat zingt, vind ik toch een van de betere uitvoeringen.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 Wie nu uit. Eh, ja, nog even een straatje om met, eh, met het hondje. Of met de buurman, dat kan ook natuurlijk. Of met de buurvrouw kan je ook een straatje om, toch? Je hoeft niet speciaal met je hondje een straatje om. Dat hoeft helemaal niet. Ja, luisteraars, kijk op mijn klokje. En verdorie, verdorie, verdorie, verdorie. Het is alweer de hoogste tijd. Geef me nog een laatste biertje Voor je me de kroeg uitsmijt Ik wou nog even afscheid nemen Al is het ook de hoogste tijd Morgen zit ik ergens anders Morgen zag ik de week door. Bent me weer voor heel lang kwijt. Nou, daar zijn we blij mee waarschijnlijk. Hè? weet al wat de klanten zeggen. Het is weer de hoogste tijd, Duif. Het werd ook wel de hoogste tijd. De hoogste tijd dat je naar je bedje gaat, jongen. Ik vind nergens op de wereld ooit zo'n stamcafé als dit. Zo gezellig. Nou, ik wil je vertellen, bij Radio Zandvoort in de keuken... er is geen druppel alcohol te krijgen, hoor. Al die missen, al die mensen, al die Stamcafé? heb al heimwee voordat ik vertrek. Gaarkeuk keuken. is het. Heb ik nog iets laten liggen? Heb je nog wat laten liggen hier in de studio, luisteraars? Kijk, er ligt nog een mobiel telefoontje van iemand hier. Hier heb je mijn laatste tientje. Nou, dat vind ik gezellig. Dankjewel, Rudy. Het is de hoogste tijd Ja, ik ga jullie zo de schuld komen draaien, luisteren. We hebben nog 25 seconden, dan komt het nieuws weer voorbij. Ik dank jullie allemaal eh, uit de diepste van mijn hart voor het luisteren naar Tussen Heb en Vloed. Morgen om 8 uur kom ik hier weer en dan zag ik de week door met wat vlottere muziek, cabaret, we gaan lachen en alles wat niet meer zei. Tot morgen allemaal, hoi hoi! Zou nog graag wat blijven hangen.